4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal vluchtelingen dat asiel zoekt in westerse landen is vorig jaar met 20 gestegen. Dat heeft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR berekend. Afghanen vormden de grootste groep, gevolgd door Chinezen en Irakezen. Vanwege de opstanden in Noord-Afrika vluchten onder meer veel mensen weg uit Libië. En verder was er een uittocht uit landen met gewapende conflicten zoals Syrië en Ivoorkust. Volgens de UNHCR dienden ruim 440.000 mensen een asielaanvraag in. Het hoogste aantal sinds 2003. De meeste asielaanvragen werden gedaan in Europa. Het Duitse vliegverkeer is vandaag zwaar ontregeld door stakingen. Om middernacht legt het personeel van het vliegveld Keulen-Bonn het werk neer. Als het goed is gaan ze om 10 uur vanochtend weer aan de slag. Op andere vliegvelden, waaronder dat in Frankfurt, het op twee na grootste van Europa... beginnen vroeg in de ochtend stakingen die tot in de middag zullen duren. Tot de staking is opgeroepen door de Duitse ambtenarenbond... die voor dit jaar 6,5 loonsverhoging eist. De werkgevers noemen dat onaanvaardbaar. Ze willen niet verder gaan dan 3,3 meer loon. Oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan wordt formeel beschuldigd van betrokkenheid bij georganiseerde prostitutie. Vorige maand zat hij vanwege het seksschandaal al twee dagen vast. Strauss-Kaan zou deel hebben uitgemaakt van een netwerk dat in hotels seksfeesten organiseerde. Volgens de Franse justitie wist hij dat de vrouwen die waren ingehuurd prostituees waren. strauss werd vorig jaar door een kamermeisje van een hotel in New York beschuldigd van verkrachting. Het kwam niet tot een proces omdat het kamermeisje volgens de rechter onbetrouwbaar was. Het weer helder met vooral in het noordoosten plaatselijk mist of laaghangende bewolking. Minima vannacht rond 3 graden. Overdag zonnig en droog. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Welkom in het eh, derde uur alweer van Dit is De Nacht. De afgelopen twee uur, ik zei het net al, hebben we gekletst, of nou gekletst, vooral uh, eh, heftig gepraat over de bijstand. En wat het voor mensen betekent. En we gaan nu eventjes genieten van wat muziek. Even geen gesprekken meer, maar gewoon lekker luisteren naar prachtige nummers. Zo ook naar het nummer van Curtis Mayfield. Move on up. can hear. And while I'm at it, take away your fear. Soft and slow is not the way to go. We can stop this if everyone knows. voice. I'll treat you like a princess, like you want me to. I'll leave now, he won't have a clue. Ooh, ooh, ooh. Can I lay beside you every night? Ooh, ooh, ooh. And dream about the sunlight. It fills our hearts with. so glad that you finally found your way back home again. So let me lay beside you every night. Ooh, and dream about the sunlight. It fills our hearts with. Dream About the Sunlight van Ed. En Ed is gewoon een Nederlander, Ed Struilaert. Hij kreeg eh, van zijn ouders zijn eerste gitaar. En Eric Clapton en Jimmy Hendrix. Eh, eh, zo, hallo. <laughs> Ik struikelde gewoon over om tien over vier snacht. Jimmy Hendrix natuurlijk. Dat waren zijn helden. En ja, voor sommige mensen is het dan toevallig dat je ook echt zeg maar, de muziek inrolt als artiest. Maar voor Ed was het echt, echt een, een moeten. Hij heeft zichzelf er helemaal op ingesteld. Heeft twee jaar geleden zijn carrière en zijn eigen huis opzij gezet om zich eh, volledig eh, te storten op de ontwikkeling van zijn eerste, eh, eerste soloalbum. Getiteld Head, Heart and Hands. En dit is een van de nummers daarvan. Dream About the Sunlight, erg mooi. Het is deze week ook de Radio 1 Week CD. We gaan genieten van meer muziek van Suzanne Vega. If you want me, you can find me left of center off of the strip.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 You got a friend in me. Yeah, you got a a Friend Me, de theme van de film Toy Story. Ooit eh, genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe voor de beste titeltrack... maar verloor toen van een andere Disney-track, namelijk Colors of the Wind. Wat u eh, waarschijnlijk kent van Pocahontas. Steven Curtis Chapman, dat is een eh, singer-songwriter. Hij is terug met een nieuw album en dat is genaamd Recreation. En dat gaat dan niet over de muzikale inhoud van het album... Maar over een, eh, ja, eigenlijk een passage uit hun leven die niet zo heel eh, rooskleurig is. Namelijk een tragisch ongeluk waarbij hun pleegkind om het leven kwam. En eh, nou ja, naar eigen zeggen van Stephen Curtis Chapman heeft God al mogelijkheden gecreëerd... waardoor de familie weer de draad heeft opgepakt. En dat was aanleiding om een nieuw album uit te brengen, Recreation. Op 26 april speelt Stephen Curtis Chapman samen met zijn zoons in Nederland. En hij is nu te horen op Radio 1 met het nummer Long Way Home. said there's gonna be De Bengals waren dat. Prachtige muziek. En de volgende artiest naar wie we gaan luisteren, dat is, eh, dat is Tim Knol. Geen onbekende voor de meesten ondertussen. Hij eh, werd een paar jaar eh, geleden bekend toen hij op Lowlands optrad. Sleept een platendeal in, binnen, bracht een paar mooie platen uit... en heeft nu ook grote plannen. Hij is op dit moment bezig met een theatertour door Nederland. kleine zaaltjes, grotere zaaltjes. Geeft hij mooie, intieme, vaak een beetje akoestische concerten... Onlangs speelde hij zelfs nog eh, voor 3FM op de, op de Wallen. Gaf hij een concert van achter een raam, erg bijzonder. En binnenkort gaat hij naar Indonesië om daar te toeren. Nou, hoe ver je al niet kan komen als je gewoon een keer eh, mag optreden op Lowlands. Een mooi jaar dus voor hem. En, eh, we gaan even luisteren naar de titelsong van zijn tweede album. En dat is Days.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 Alweer uit 1972. Toch een tijdje geleden. Nog iemand die, eh, die ook al een eh, tijdje terug muziek maakte... dan niet zo lang geleden, maar wel ietsje later. Dat is Bruce Springsteen. En die gebruikt als metafoor een kermis of een uh, pretparkattractie. En als je dan samen met je geliefde in zo'n klein bootje zit... Misschien, eh, misschien herken je het wel. En dan vaar je door zo'n donkere wereld waar je geen hand voor ogen ziet. Je moet het samen zien te redden. Hij schreef er een nummer over en dat heet Tunnel of Love. trying to mend a broken heart. Buy a little bit of love and try to start. Sew your secrets up with cotton and with a string. Teach each other little recipes and things to say. I'm not like Rachel Platten met Remark, nummer uit 2011. The Commodores, dat is een, eh, een band, ja, die kennen we natuurlijk eh, met name door Lionel Richie... die eh, in 1982 die band verliet en een zeer succesvolle solo-carrière is begonnen. Maar met de Commodores heeft hij toch ook een, een hoop hits gescoord. En één daarvan, dat is een, een nummer uit 1978, Brick House. 36. I want to win in hand, cause she's a brick house. She's mighty, mighty, just letting it all hang out. was a word I don't understand. sound twee Britten, Marlon Rudet en een naam waar je ook snel verstruikelt, Pritesh Hirji. Ze begonnen in 2005 eh, de groep Fixed, waarmee ze datzelfde jaar met Big City Live een Europese hit scoorden. Maar na twee albums besloot muzikaal brein Marlon in 2010 onder zijn eigen naam verder te gaan. Met deze catchy ballad New Age als eh, eerste single, u hoorde het net. En eh, zijn debuutalbum met de toepasselijke titel Matter Fixed, die verscheen eind vorig jaar. Marlon Roudet dus nogmaals met New Age. We zijn eh, bijna aan het eind gekomen van dit uur. Maar we gaan eh, nog even luisteren naar mooie muziek van Chic Coltrane met You Were My Friend. did. Sky Coltrane was dat dus. En eh, ik vind die muziek is voor mij altijd een beetje nostalgie. Want ik, eh, ja, mijn vader die draaide dat altijd vroeger. Een van de cd's, vele cd's die hij veel draaide. Dus ik kan het nummer eh, helemaal meezingen. Ik wist alleen hoe je de naam van de artiest uitsprak. Want ja, dat zeggen ze er nooit bij op de cd. Maar gelukkig heb ik een technicus die nou zeker niet oud is, maar toch iets ouder dan ik. <laughs> en die, die wist dat mij gelukkig te vertellen. Het, het uur is alweer voorbij. We hebben een uur heerlijk genoten van muziek. Misschien eh, ben je wel aan het werk, misschien eh, ben je lekker aan het, eh, aan het wakker liggen in bed. Wat je ook aan het doen bent, onderweg in de vrachtwagen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Het volgende uur gaan we ook eventjes luisteren naar muziek, een half uurtje lang. En daarna ga ik praten met twee hulpverleners uit het buitenland. En niet zomaar uit het buitenland, maar best wel ver. Eentje uit Bangkok en eentje uit Mongolië. En ik ga met hun praten over hun werk daar, wat ze daar doen... Zo is er bijvoorbeeld in eh, Thailand wordt er nu eh, flink eh, geïnvesteerd tegen de overstromingen. Er wordt even een paar miljard tegen aangeknald om het watermanagement daar, watermanagement op orde te krijgen. En dus daar kan diegene, en dat is Dick de Koning vast wat over vertellen... maar ook gewoon iets over zijn werk daar. Genoeg redenen dus om in het volgende uur weer eventjes te luisteren... naar, naar Dit is de Nacht, waarin we u bedienen met muziek... en interessante gesprekken over de actualiteit. Tot zometeen.